Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Combo's doen aangifte tegen Defensie vanwege een ongeluk in Ossendrecht... waarbij vorig jaar een collega omkwam. Volgens het AD verwijten de vijf hun werkgever dood door schuld. Tijdens een oefening op de schietbaan van de politieacademie... werd de 35-jarige instructeur doodgeschoten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde dat alles misging. Defensie liet commandotroepen jarenlang onder gevaarlijke omstandigheden oefenen. Zo waren de tussenwanden van de oefenlocatie van Dundoek gemaakt. De Amerikaanse minister van Volksgezondheid Tom Price is opgestapt. Hij lag onder vuur vanwege het gebruik van gecharterde vliegtuigen op kosten van zijn ministerie, terwijl goedkopere lijnvluchten beschikbaar waren. Het zou de belastingbetaler meer dan 400.000 dollar hebben gekost. President Trump liet duidelijk blijken dat hij niet blij was met de actie van zijn minister. Militairen en ELN-rebellen in Colombia vallen elkaar vanaf middernacht niet meer aan. Dat hebben president Santos en het hoofd van de guerrilla-beweging afgesproken. Ze waren al een staakt het vuur overeengekomen tot half januari. Maar ELN ging de afgelopen tijd door met het ontvoeren van mensen... onder wie een team van het tv-programma Spoorloos. Eerder sloot Colombia een akkoord met de rebellen van de FARC. De politie heeft invallen gedaan in clubhuizen van motoclub Satudara in Beverwijk en Apeldoorn. Alle aanwezigen zijn gecontroleerd op het bezit van wapens en drugs. Of dat iets heeft opgeleverd is nog niet bekend. Satudara wordt in verband gebracht met afpersing, geweld, wapenbezit en drugshandel. Gisteren vroeg het OM de rechtbank in Den Haag om Satudara te verbieden. Het weer. Vanochtend opnieuw regen. Overdag blijft het in het oosten wisselvallig en grauw.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 Swalla la la. Drink. Swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swalla la la. Bust down on my wrist and it, bitch. My pinky ring bigger than it matter how I'm Beverly Hills.